4 uur. Kirsten Klomp met het nos In het centrum van de Zweedse hoofdstad Stockholm is een truck ingereden op een groep mensen in een drukke winkelstraat. Hij is tegen de ingang van een warenhuis tot stilstand gekomen. Volgens de politie zijn er zeker twee doden en veel gewonden. Media melden drie doden. Er zou ook zijn geschoten. Volgens de Zweedse publieke omroep gaat de politie uit van een terreurdaad. Er rijden politieauto's door de stad die waarschuwen voor een mogelijke terroristische aanslag... en roepen mensen op om binnen te blijven. Het gebied in het centrum van Stockholm is afgezet. Een 33-jarige Rotterdammer krijgt 4,5 jaar cel voor de dood van zijn stiefdochtertje. Volgens de rechter heeft hij in 2009 de baby mishandeld door haar heftig heen en weer te schudden. Het meisje, dat toen drie maanden was, liep daarbij botbreuken en hersenletsel op. Een jaar later overleed ze alsnog aan haar verwondingen. De man heeft altijd ontkend dat hij de baby heeft mishandeld. De biologische moeder van het kind stond ook terecht, maar zij is vrijgesproken. De Arnhemmer die wordt verdacht van het doodrijden van een overvaller is vrijgelaten. De man van 34 blijft wel verdachte, maar mag de zaak thuis afwachten. Zijn vrouw werd dit weekend al vrijgelaten. Ook zij blijft verdachte. Het stel werd vorige week thuis overvallen. Vlak na de overval kwam een pizzabezorger bij het huis. De man pakte de auto van de bezorger en ging achter de overvaller aan. Die werd later doodgevonden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel overal droog. Ook vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af.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 tussen Blarikum en Eembrugge, 7 kilometer. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en industrieterrein Avelingen, 3 kilometer. De vertraging is daar ook al een kwartier. Ook een kwartier vertraging op de N14 Den Haag-Leidsendam bij de afrit Voorschoten. En een kwartier oponthoud op de N206 Heemstede-Zoetermeer bij Leiderdorp.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 Vorige week eh, nieuw binnengekomen op een 25ste eh, plaats. Dit uur gaan we de tweede helft eh, van de lijst behandelen met je. En we gaan even kijken naar de Nederlandse top 40, hoe die eruit ziet. Maar zoals ik al zei, de tweede helft van de lijst sowieso. En dat gaan we nu doen met de nummer 18. Are you even listening? Am I talking to myself was staring up at the ceiling, waiting for you to give me some kind of reason. Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love. And I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up. helder. I'm jealous. I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry. Baby, believe me. I can love you just like that. And I can leave you just as fast. But you don't judge me. Cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me. Cause if you did, baby, I would judge you too. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect. Poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. Cause you don't judge me. met Issues. En die is eh, vier plaatsen gedaald in haar eh, zesde week. Wie er ook zes weken in staat is de volgende. James T.W. met When You Love Someone op nummer 14 deze week.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 Love, love, love me. Love me better. Nou, dat gaat wel goed komen hoor, James. Het eh, zijn er voldoende die dat volgens mij doen. James Blunt op nummer 12 met eh, Love Me Better. Tijd voor een kleine resume eh, van niemand minder dan Sander Lijstje. Op nummer 30 al twee weken in de lijst vinden we Clean Bandit featuring Sarah Larsen met Symphony. En op nummer 29 vinden we Lordy met Green Light. En op nummer 28 Keigo featuring Julia Michaels met Carry Me. En op 27 Hailey Steinfeld en Gray featuring Zed met Starving. Op 26 vinden we Sia featuring Kendrick Lamar met The Greatest. En op nummer 25 Clean Bandit featuring Sean Paul en Emery met Rockabye. Nieuw binnengekomen deze week is Bruno Mars met That's What I Like. Op nummer 24. Op 23 vinden we Sean Paul featuring Dua Lipa met No Lie. En op 22 Sigma featuring Birdie met Find Me. Op 21 vinden we... Ed Sheeran, Ed Sheeran met, Galway Girl. Galway Girl. Ik was even... Eh, ik moest weer even goed kijken. Ja, wacht even. Ga, ga even goed kijken. <laughs> ja, zo gaat het niet <laughs> Op nummer 20 vinden we Bebe Rexha met I Got You. En op nummer 19 Calvin Harris featuring Frank Ocean en Migos met Slide. Op nummer 18 vinden we Robin Shields met David Guetta featuring Cheat Codes met Shadowlight. En op nummer 17 Martin Garrix en Dua Lipa met Care To Be Lonely. En dan nummer 16 vinden we Ricky Martin en Maluma met Penta Paka. Je favoriete nummer? Ja. <clears throat> ja, maar er staat er nog eentje in hè, die ik heel leuk vind. Ja, die is er al uit, hè? Nee. Welke dan? Nee, die komt nog. Oh. Ja. Waar dan? Waar staat hij? Ja, even kijken, even kijken, even kijken. Hij staat op eh, nummer 4. Oh, oké. Ja, nee, die vind je echt leuk. Maar Ricky Martin vond je toch absoluut niet leuk? Nou, Ricky Martin is ook al leuk. Je vond eh, Martin Jensen solo dance leuk die is er deze week uitgegaan. Ja, nou, dat, vind ik, dat vind ik nou weer niet leuk. Nee, ja, nou, sorry. Maar goed, ga verder. Eh, op nummer 15 vinden we Julia Michaels met Issues. En op nummer 14 James T.W. met When You Love Someone. Op nummer 13 vinden we Sam Veld met What About The Love.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 Ehm... van de twee die er nu nog in staan? Nou ja, van de veertig eigenlijk die erin staan... noemde je de twee op die je wel enigszins leuk vond. Uh, dan ga ik eh, toch eh, eerder voor nummer vier. Voor Rondé? Ja. Oké, oké. Nou, die gaat zo direct eraan komen. Eerst gaan we luisteren naar de nummer 10 van deze week. Die is een ander van Shakira samen met Maluma. Met Chantaye, de número 10 van eh, deze week hier in de Breakdown op CFM's Zandvoort...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 Shakira samen met Maluma met uh, En dat is leuk, hè? Dit is die uh, Hans Wassenaar. Die is alvast uh, in de studio geweest voor het volgende programma tussen 5 en 7. En ehm, ja, je, je, hebt die mama appelsapjes, hè Sander? Ja. En Hans die hoorde hier ook een mama appelsapje in. Of is dat gewoon een Dirty Mind is Your Forever? Een Dirty Mind. Oké. Okay. Zullen, we, zullen hem verklappen? Mm. Hij zat hier ergens, even kijken. Eh, even kijken. Ja. Dat stukje. Voor Chantaye, dat woord. Ja. <laughs> Dan dacht hij gewoon dat de hoer eh, werd gezongen. Nou ja, dat kan toch helemaal niet. Dat, dat doen we gewoon niet aan. Kan niet, Hans. Foei. Hij zo direct dus om uh, vijf uur neemt hij de Wheels of Steel van me over.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 beetje in die lijst zitten kijken. En er zijn hits in die eh, waar je niet op zit te wachten hoor. Maar dat hoort erbij. de Nederlandse top 40 wordt op dit moment uh, zoals iedere week weer gepresenteerd door de collega's van 538. En ik ga hem in vogelvlucht met je doornemen. En als ik zeg in vogelvlucht, dan zeg ik ook in vogelvlucht. Op nummer 14, nummer 40 vinden we Imagine Dragons met Believer. Nieuw binnengekomen op 36 eh, is Eric Iglesias... samen met December Bueno en Zion en Lennox met Subim La Radio. Nummer 35 dan Lord met uh, eh, Greenlight. Verder nieuw binnengekomen is de nummer 28 van deze week. Bruno Mars met That's What I Like. Ook nieuw binnengekomen is eh, Jason Derulo op nummer 19 met Swalla. Nou, gaan we kijken naar de top 10 van eh, deze week van de Nederlandse top 40. Zet samen met Alicia Cara met Stay op nummer 10. Burak Jeter en Danielle Sondervan. Zeg ik dat goed, Sander? Geen idee. Oké, okay, met <laughs> staat op eh, nummer 9. Eh, op nummer 8 vinden we Katy Perry met uh, Chain to the Rhythm. Jack Jones met You Don't Know op nummer 7. Ed Sheeran, Castle on the Hill op nummer 6. En Martin Garrix, Scared to Be Lonely op nummer 5. Op nummer 4 vinden we dan de Chainsmokers met Something Just Like This. De nummer 3 slaan we even over. Nee, een grapje. De nummer 3 is Boef met Habiba. Je hebt ook iets van die Habiba Challenge of zo, hè, geloof ik. Ja, maar die gaan we niet doen, hoor. Wat is dat? Ja, dat is je onderbroek eh, in publieke ruimtes rondrennen. Oh, dat zie ik Hans nog wel doen. De nummer 2 dan, eh, Kaigo samen met Selena Gomez, It Ain't Me. En ja, hoe kan het ook eigenlijk anders op eh, nummer 1... Ed Sheeran met Shape of You. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Snel door eh, met de lijst. Dat doen we met de nummer 7 van deze week.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 ooh, aan de top 3 van eh, deze week. Maar niet voordat ik de nummer 4 draai. Nummer 6 en 5 eh, sla ik even over. JP Cooper met September Song op nummer 6. En op nummer 5 Jack Jones met You Don't Know Me. En we gaan de nummer 4 draaien. Speciaal op eh, Sanders' verzoek. ronde met Naturally. See, it doesn't matter where we all go. It doesn't matter if the same It's naturally. you Eh, betrouwbare bronnen gehoord eh, dat eh, deze dame 5 mei present staat op het podium in het Haarlemse. Klopt toch? Ja, dat klopt. En om precies te zijn, op het Jupilair podium. Op het Jupiler podium, het hoofdpodium is dat toch? Nee, dat is het uh, na grootste podium. Ah, oh, het twee na grootste podium, ook goed. Het Jupiler podium dus uh, staat rondé 5 mei op een vrijdagsfestival te zingen. En waarschijnlijk om deze track van haar ook voorbij de nummer 4 van deze week. Naturally van Rondé. We zijn toegekomen aan de top 3 van eh, deze week.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 We were staying in Paris get away from your parents And I thought, wow, if I could take this in a shot right now I don't think that we could work this out Out on the terrace I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, together We'll get away with everything Let's show them we are better Let's show them we are better Let's show them we are better We are staying in Paris To get away from your parents You look so proud Standing there with a fountain A cigarette Posting pictures of yourself on the internet Out on the terrace We breathe in the air of this small Eh, deze week, de Chainsmokers met Paris. Snel door naar de nummer 2 van eh, deze week. Die duurt net zo lang als eh, de nummer 1. En dan heb ik het over Katy Perry. Oh, zitten we hier. Ja, joh, eh, Sander is gezellig aan het meezingen. Katy Perry op nummer 2 deze week met eh, Chain to the Rhythm. Vorige week stond ze nog op 6 en ze staat nu 8 eh, weken lang in de lijst der lijsten. De Euro Breakdown. En wij gaan naar de nummer 1 van deze week.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 En niet alleen in de studio. Er zit iemand in Spanje te luisteren en die is ook eh, heerlijk aan het meedansen. Happy, veel plezier daar. En Sheeran is dit, de nummer 1 van eh, deze week. In de top 40 van Europa, Die we Breakdown hier op eh, CFM Zandvoort. Ondertussen alweer 11 weken lang in de lijst der lijsten. Benieuwd waar die volgende week staat? Luister gewoon volgende week weer tussen 3 en 5 naar de top 40 van Europa hier op CFM Zandvoort. 27e jaargang aflevering 14 van vrijdag 7 april 2017 zit er weer op. Deze week hadden we 11 stijgers, 16 zittenblijvers, 12 dalers en 1 nieuwe binnenkomer. We verwelkomen Bruno Mars in de lijst der lijsten. En we moeten helaas gedag zeggen tegen... Eh, ehm, Mike Posner, nee, wie was de nou? Ja. uh, hoe heet hij nou? <laughs> Martin Jensen met uh, eh, Solar Dance. Ik bedank jullie weer voor het luisteren. Sander, bedankt weer. Ja, graag gedaan. En zo direct veel plezier met de Muppet Show tussen 5 en 7. Ik ben de volgende week weer.